Michel Koenen met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump wil dat er een onderzoek komt naar de banden tussen de overleden zedendelinquent Jeffrey Epstein en verschillende prominente democraten, onder wie voormalig president Clinton. Hij vraagt de FBI en de minister van Justitie om zo'n onderzoek in te stellen. Trump zegt, dat het een paar, eh, Trump zegt het een paar dagen nadat zijn naam weer viel in het onderzoek. Trump werd meerdere malen genoemd in mails van Epstein. Volgens democraten blijkt daaruit dat Trump meer wist van het misbruik dan hij toegeeft. Trump draait het nu dus om, zonder bewijs te leveren. Zwitserland en de VS hebben na maanden onderhandelen overeenstemming bereikt over de importheffingen op Zwitserse producten. Die gaan omlaag van 39 naar 15 procent, zoals bij veel andere Europese landen. Ook hebben Zwitserse bedrijven toegezegd de komende jaren voor in totaal 200 miljard dollar in de VS te investeren. En ook gaat Zwitserland Amerikaanse Boeing-vliegtuigen kopen. En door de Amerikaanse heffingen werden belangrijke Zwitserse industrieën geraakt... zoals de sectoren voor horloges, machines en precisie-instrumenten. Meerdere mensen zijn de afgelopen jaren mogelijk overleden... door het bestellen van zeer verslavende medicijnen op een website. Volgens het AD zouden er tientallen sterfgevallen zijn... maar het OM wil dat niet bevestigen. Het gaat om medicijnen tegen angst- en slaapproblemen. Een verkeerde dosering kan schadelijk of zelfs levensbedreigend zijn. En bij de wereldbekerwedstrijden in Salt Lake City heeft Joy Beune de 3000 meter overtuigend gewonnen. Ze was bijna drie seconden sneller dan de Canadese Valérie Maltais die tweede werd. De Noorse Ragne Wiklund eindigde als derde.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 Wear shirts and boots. Is it's okay to be a boy. But for a boy to look like a girl is the Thank afraid And while you surface. Da da da, uh, uh, da da da, uh, uh, down, down, down.